de Vries met het NOS Journaal. President Trump heeft een staakt het vuren van 10 dagen aangekondigd tussen Israël en Libanon. Het gaat vanavond in om 11 uur Nederlandse tijd. Trump voerde vandaag de druk op, eh, op beide landen. Hij belde met premier Netanyahu en de Libanese president Aoun over een staakt het vuren. Trump zei eerder dat er een rechtstreeks gesprek zou komen tussen Aoun en de Israëlische premier Netanyahu. Maar Aoun voelde daartoe niets voor. De Britse regering doet onderzoek naar fraude met asielaanvragen... naar aanleiding van een BBC-verslag. De omroep bracht aan het licht hoe migranten dekmantelverhalen krijgen aangereikt... en vervalst bewijsmateriaal verzamelen... zoals brieven, foto's en medische documenten. Juristen en adviseurs rekenen duizenden ponden om migranten te helpen bij zulke valse claims. Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken had al eerder gezien... dat er een opvallende toename was in het aantal asielaanvragen... van mensen die zeiden homoseksueel te zijn of slachtoffer van huiselijk geweld. Bij vleesproducent Esro in Nuenen zijn twee directeuren en een manager aangehouden... omdat het bedrijf ongeschikt en onveilig vlees zou verhandelen en ook documenten zou vervalsen. De Voedsel- en Warenautoriteit deed vandaag een inval... en heeft de erkenning van het bedrijf ingetrokken. Daardoor mag het bedrijf geen vlees meer verwerken of verhandelen voor consumptie. Het, bedrijf, eh, het vlees dat het bedrijf in Nuenen nog in voorraad had, wordt vernietigd. De administratie is in beslag genomen. Defensie gaat niet meer oefenen met drones op een vliegveld bij Weert. Op airport Kempen vertrekken dagelijks honderden, honderden zakelijke vluchten... maar het is ook deels een militair oefenterrein. Het vliegveld heeft veel last van drones, vuurpijlen en rookgranaten. Dus ze gaan nu met Defensie in gesprek. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft ook zo goed als droog, al kan in Limburg wel een bui vallen.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 Het gaat vanavond in om 11 uur Nederlandse tijd. Israël en Libanon hebben zelf nog niets laten weten over een eventueel staakt het vuren. KLM schrapt de komende maand 160 vluchten. Vanwege de hoge kerosineprijs zouden die niet meer rendabel zijn. Er is geen tekort aan kerosine. In Nuenen in Noord-Brabant zijn twee directeuren van een vleesverwerkend bedrijf opgepakt. Volgens toezichthouder NVWA verkocht het bedrijf in Nuenen vlees dat niet geschikt was voor menselijke consumptie. Het weer. Vanavond wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Dit is ZFM. Whatever they say has no bearing. It's so scary in a house that allows no swearing to see him walking around with his headphones blaring. Alone in his own zone, cold and he don't care. He's a problem child. what bothers him all comes out when he talks about his fucking dad walking out. Cause he hates him so bad that he blocks him out. If he ever saw him again, he'd probably knock him out. His thoughts are whacked. He's mad, so he's talking back, talking black, brainwashed from rock and rap pants, blue rags, and a stocking cap. His stepfather hit him, so he socked him back and broke his nose. His house is a broken home.